uur. ze met het NOS-journaal. De inspectie voor de gezondheidszorg gaat onderzoek doen naar spermabanken. De inspectie gaat kijken of de klinieken hun archief op orde hebben. Met de maatregel wil minister Schippers donorkinderen van het medisch centrum Bijdorp uit Barendrecht tegemoetkomen. Bij die inmiddels gesloten spermabank kloppen niet alle gegevens, waardoor veel kinderen niet kunnen achterhalen wie hun donor is. Daar hebben ze sinds 2004 wel recht op. De minister bekijkt ook of er juridische stappen kunnen worden genomen tegen de oud-directeur van Bijdorp. Onderzoekers van Harvard hebben een sneltest ontwikkeld voor ebola. Daarmee kan binnen een paar minuten worden bepaald of iemand de ziekte heeft. De huidige laboratoriumtest geeft pas na een paar dagen uitsluitsel. Voor de sneltest is één druppel bloed nodig en hij is net zo betrouwbaar als de laboratoriumtest. Daardoor kan ebola sneller worden behandeld en is er minder kans op besmetting. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn op dit moment ruim 27.000 mensen met ebola besmet. Meer dan 11.000 mensen zijn aan de ziekte overleden. De Britse acteur Patrick McNee is overleden. In Nederland werd hij vooral bekend door zijn rol in de televisieserie De Vrekers, in het Engels The Avengers. McNee was in de jaren 60 en 70 wekelijks te zien als de geheimagent John Steed, compleet met bolhoed en paraplu, die ook nog dodelijke wapens bleken te zijn. Later speelde hij veel gastrollen in series zoals The Twilight Zone en films waaronder James Bond, A View to a Kill. Patrick McNee was 93 jaar. Het weer, het is bewolkt, het koelt af tot een graad of 13. Later vannacht en in de ochtend in de noorden kans op regen.